Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op satellietbeelden van de Oekraïense stad Mariupol zijn grote verwoestingen te zien. De beelden werden vandaag gemaakt door een Amerikaans bedrijf. Daarop zijn ook tientallen beschadigde flatgebouwen en branden en rookpluimen te zien. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, zei vandaag dat Mariupol wordt belegerd door Russische troepen... maar dat de stad nog altijd onder Oekraïense controle staat... Het stadsbestuur zei gisteren dat door de dagenlange Russische belegering... bijna 1600 mensen om het leven zijn gekomen. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland is de afgelopen dag gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. In Italië kwamen zo'n 20.000 mensen samen op een plein. De Oekraïense president Zelensky sprak daar via een videoverbinding. Ook in Parijs en in de Spaanse stad Burgos waren demonstraties. Op de Dam in Amsterdam hadden duizenden mensen zich verzameld voor een Oekraïne-manifestatie... die door de gemeente was georganiseerd. Ook net aangekomen vluchtelingen waren daarbij. Voor de kust van Libië is een boot met migranten omgeslagen. Aan boord waren 23 mensen, zegt de Libische kustwacht. Waarschijnlijk hebben 20 van hen het niet overleefd. De groep bestond uit Egyptenaren en Syriërs. Via Libië proberen veel migranten de oversteek te maken naar Europa. Vorig jaar werden ruim 32.000 migranten onderschept of gered en teruggebracht naar Libië. Jaarlijks vallen er honderden doden bij de oversteek. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een ontsnapte dromedaris twee mannen gedood. Het gebeurde op een kinderboerderij. Toen de politie aankwam waren de twee mannen bewusteloos, maar ze overleden korte tijd later. Het dier werd doodgeschoten door agenten. Hoe de dromedaris kon ontsnappen is nog niet duidelijk. Op de Amerikaanse kinderboerderij waren in het verleden door de inspectie meerdere gebreken geconstateerd.